van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOF zijn 17 mensen omgekomen bij een brand in een verzorgingshuis. 18 bewoners konden worden gered. Vijf moesten naar het ziekenhuis omdat ze brandwonden hadden opgelopen. De brand brak vannacht uit in het gebouw van twee verdiepingen. Waardoor is nog niet duidelijk. In Frankrijk is de herdenking van de slag bij Verdun begonnen. Bij die veldslag in de Eerste Wereldoorlog kwamen 300.000 Franse en Duitse militairen om. President Hollande had de Duitse bondskanselier Merkel uitgenodigd om bij de plechtigheid te zijn. Ze onthullen samen een gerenoveerd herdenkingsmonument en brengen een bezoek aan het knekelhuis van Douaumont. Daar liggen nog botten van naar schatting 130.000 niet geïdentificeerde militairen. Bij Culemborg is een auto van een viaduct afgereden en terechtgekomen op de A2. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur vannacht. Toen de man van het viaduct afreed, viel zijn wagen 7 meter naar beneden... en vloog hij een paar keer over de kop. De auto landde vervolgens op de A2. Behalve de chauffeur raakte niemand gewond. Een Chinees bedrijf heeft excuses aangeboden voor een reclamefilmpje dat op internet werd bestempeld als racistisch. In het spotje van de wasmiddelenproducent is te zien hoe een zwarte man in een wasmachine wordt gestopt en eruit komt als een Chinees. Omdat er zoveel kritiek kwam besloot het bedrijf uit Shanghai excuses aan te bieden. Het filmpje is inmiddels 7 miljoen keer gedeeld op internet. Het weer in het noordoosten wat bewolking. Verder schijnt de zon van tijd tot tijd. In de loop van de dag meer buien met later vanmiddag ook kans op onweer.